De jongen lag vijf uur onder het puin. Hij was aanspreekbaar. Zijn vader werd eerder al naar het ziekenhuis gebracht. De grillroom stortte vanmiddag na een explosie in. De oorzaak is onduidelijk. De brandweer in Koevoorde gaat ervan uit dat er verder niemand meer onder het puin ligt. De politie gaat twee agenten op het matje roepen... die bij de ingestorte grillroom een selfie maakten. Op beelden van Hart van Nederland is te zien hoe de twee zichzelf op de foto zetten... terwijl reddingswerkers op de achtergrond aan het werk zijn. De politie Drenthe schrijft op Twitter dat de foto onacceptabel is... en niet is zoals de politie hoort te handelen. De politie spreekt op sociale media en in tv-programma's geregeld met afkeuring over mensen die filmen of fotograferen bij ongelukken. In Frankrijk hebben stakingen het land voor de derde dag op rij voor een groot deel lam gelegd. Net als op voorgaande dagen lag het openbaar vervoer in Frankrijk grotendeels stil en gingen actievoerders in meerdere steden de straat op. De overlast was extra groot doordat vrachtwagenchauffeurs op 15 plaatsen snelwegen hadden geblokkeerd. De landelijke protesten begonnen woensdagavond. Vakbondsleden legden toen het werk neer... uit protest tegen het plan van president Macron om het pensioenstelsel te hervormen. In de eredivisie heeft AZ door een overwinning op PEC Zwolle... het verschil met koploper Ajax teruggebracht tot drie punten. De Alkmaarders wonnen in Zwolle met 3-0. In de volgende speelronde staat de wedstrijd AZ-Ajax op het programma. PSV boekte vanavond een simpele zege op Fortuna Sittard. Het werd 5-0 in Eindhoven... Daarmee heroverde PSV de derde plaats op Willem II. Voor PSV maakte Affalay kort voor de 5-0 zijn officiële rentree. Het weer vrijwel droog. Later in de nacht vanuit het westen regen. Morgenochtend regen in de middag. Soms zon, afgewisseld met buien.